7 uur. Dielke met het NOS-journaal. Hongarije heeft om middernacht een nog groter deel van de grens gesloten voor vluchtelingen. Er stond al een hek bij de grens met Servië, nu staat er ook één op de grens met Kroatië. Met de hekken probeert Hongarije de duizenden mensen tegen te houden... die via de zogenoemde Balkanroute naar West-Europa reizen. De twee bedrijven die software leveren aan gemeentes maken misbruik van hun monopoliepositie... Dat vindt het merendeel van de gemeentes. Blijkt uit een enquête van de NRC en Reporter Radio. Bijna alle gemeentes doen zaken met de bedrijven Centric en Pink Rokade. En die houden de prijzen hoog en leveren onvoldoende kwaliteit, vinden ze. Toch stapt bijna niemand over, omdat daarvoor vaak te weinig kennis in huis is. In Jeruzalem is een Nederlandse vrouw neergestoken. Ze zat in een bus die dinsdag werd aangevallen door twee Palestijnen. De vrouw is 69 jaar, ze is christelijk en woont al langer in Jeruzalem. De afgelopen tijd waren er in Israël meerdere aanslagen, vaak waren dat steekpartijen. Volgens minister Koenders komt het geweld met deze zaak akelig dichtbij. Het Griekse parlement heeft ingestemd met nieuwe hervormingen van onder meer het pensioenstelsel en de belastingen. De hervormingen waren noodzakelijk voor de Grieken om aanspraak te kunnen maken op een nieuwe lening van 2 miljard euro. De stemming van vannacht was de eerste echte test voor premier Tsipras sinds zijn herverkiezing vorige maand. Vastgoedhandelaar Jan Dirk Parelberg is tijdelijk vrijgelaten uit de gevangenis omdat hij ziek is. Hij heeft prostaatkanker en zit al anderhalve maand thuis. Dat meldt zijn advocaat aan de Volkskrant. Parelberg is veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen, oplichting en belastingfraude. Specialisten bekijken of hij nog terug kan naar de gevangenis. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, wel blijft het bewolkt. Vanmiddag in de noordelijke helft van het land kans op regen. Het wordt 9 of 10 graden.